Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Het lijkt erop dat de man die werd gezocht voor de moord op Charlie Kirk is opgepakt. Amerikaanse president Trump zegt in een interview dat de vermoedelijke schutter vastzit. Een officiële bevestiging van de politie hebben we nog niet. Kirk was een conservatieve politieke activist en stemmetrekker voor Trump. Hij werd afgelopen woensdag doodgeschoten tijdens een speech. En Trump wil dat de schutter de doodstraf krijgt, vertelt correspondent Rudy Bauma. Dat is heel opmerkelijk en eh, misschien ook wel opmerkelijk is dat hij daarbij wijst naar de gouverneur. Die heeft gezegd dat eh, hij ook vindt dat die uh, doodstraf zou moeten worden opgelegd... nog voordat de dader überhaupt gepakt was. Ja, de president en de gouverneur, allebei een politieke functie... die op de stoel van de rechter gaan zitten in zo'n stadium, dat is heel ongebruikelijk. Ja, want de rechter bepaalt natuurlijk of iemand schuldig is en wat voor straf hij krijgt. De vijf scholen in Beverwijk en Heemskerk die vandaag zijn gesloten... gaan maandag allemaal weer open. Dat willen beide gemeenten. Vanochtend gingen de scholen dicht vanwege bedreigingen. Door de onrust heeft ook een school in Haarlem alle leerlingen naar huis gestuurd. Ja, toen uh, uiteindelijk kwam er docent binnen dat wij eh, naar buiten moesten. En dat opeens de scholen dicht gingen was een beetje gek inderdaad allemaal. We hadden van tevoren wel al een beetje gehoord van, eh, dat er ruzie was tussen Haarlem en Beverwijk. Dat er iets wat aan de hand was, maar we snapten er op dat moment eigenlijk nog steeds ook toen niets van. En nu gaat de les niet door. Is dat balen? Nou, balen ook weer niet heel erg. Even een dagje vrij. Ja, die onrust heeft te maken met geweld tussen groepen jongeren. En ook gaan er AI-beelden rond waarop explosies bij die scholen te zien zijn. En Max Verstappen moet vandaag een cursus en een examen doen... om mee te mogen doen aan een race dit weekend. De Formule 1 ligt even een weekje stil... en dus doet Verstappen voor de lol mee aan een beroemde race in Duitsland. Daar mag in principe iedereen aan meedoen... maar je moet wel bewijzen dat je het circuit aan kan. En regels zijn regels, dus ook een van de allerbeste coureurs ter wereld... moet die cursus doen. Die veiligheidseisen zijn er trouwens omdat het circuit enorm gevaarlijk is. Het heeft als bijnaam de groene hel en er vallen elk jaar doden. Dat is ook niet voor niks en ook niet gek, want er rijdt van alles door elkaar daar. Van racewagens tot bussen, motoren en normale straatauto's. Gaan we naar het weer toe. Vanavond vooral nog langs de kust wat regen. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij maximaal 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk in de regio Noord-Holland. Er staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Diemen 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoop het Velsen een half uur extra reistijd. A9 Alkmaar richting Diemen voor Amsterdam Welmermeer een kwartier. De ring van Amsterdam, de A10 Oost en Noord richting Zaanstad, drie kwartier vertraging.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 Amerikaanse media melden dat de verdachte de 22-jarige Tyler Robinson is. Demissionair minister van Onderwijs en Cultuur Gauke Moes noemt het besluit van Avro Tros om af te zien van deelname aan het Eurovisie Songfestival als Israël meedoet erg spannend. Hij zegt dat hij het jammer vindt dat het Songfestival na 70 jaar uit elkaar dreigt te vallen. De scholen in Beverwijk en Heemskerk die vandaag dicht waren vanwege geweld onder jongeren gaan maandag weer open. De burgemeester van Beverwijk zegt dat er geen dreiging is voor de hele gemeenschap.